Dik Hark met het NOS Journaal. In Den Haag hebben zich al duizenden gouden koets van dichtbij willen meemaken. Na de rijtoer die rond 1 uur begint, leest koningin Beatrix in de ridderzaal de troonrede van het demissionaire kabinet Rutte voor. Een aantal zaken uit die troonrede is uitgelekt. Het belangrijkste is dat de koopkracht met drie kwart procent daalt. Onder meer de hogere zorgkosten en accijnsverhogingen op alcohol en tabak. De economie zal het komende jaar met 3 procent groeien. Ondanks de groei blijft de werkloosheid boven de 500.000. Eerste Kamervoorzitter De Graaf vindt het geen probleem als het nieuwe kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Als VVD en PvdA samen een kabinet vormen, heeft dat een duidelijke meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Senaat. De Graaf verwees naar de situatie rond het huidige kabinet, dat ook geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Volgens de Graaf is de Senaat heel pragmatisch en stelt zich op als beoordelaar van de rechtmatigheid en uitvoerbaarheid van wetten, ongeacht de samenstelling van het kabinet. Vorig jaar stonden 300.000 woningen leeg, ruim 4% van het totale aantal huizen in Nederland. Volgens het CBS is twee derde van de leegstaande woningen een huurhuis en zijn veel van die huizen pas na 2000 gebouwd. Verder zijn veel van die huizen eigenlijk koophuizen die, omdat de woningmarkt is ingestort, nu tijdelijk te huur staan. De weer reden waarom juist dit soort huizen leegstaan is volgens het CBS de hoge huur die particulieren hiervoor vragen. Op de A58 in Noord-Brabant is vannacht een stilstaande auto gevonden met een slapende vrouw erin. De auto stond omgekeerd op de snelweg, meldde een passerende automobilist aan de politie. De getuige zag rond 1 uur dat er bij Etteleur een auto met de lichten aan omgekeerd op de rijbaan stond geparkeerd. De vrouw achter het stuur reageerde niet op signalen. Agenten zagen dat de vrouw sliep en legde haar buiten de auto waardoor ze wakker werd. Omdat de vrouw erg naar drank stonk is er een bloedtest afgenomen. Het weer dan nog, wolkenvelden af en toe zon, maar ook enkele buien. En het wordt 17 of 18 graden vanmiddag. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB.